Anoeska Anoushka, mooi kind? Waarom werd je toch steeds verder zo gejaagd, net als de wind? Anoushka, blijf bij me, laat paard en wagen staan. Anoushka, laat ons samen leven gaan. Ze trekken door vreemde landen, met paard en wagen, door berg en door dal. De drang om te trekken houdt hen aan banden, niet wetend wat de toekomst brengen zal. Anouska, Anouska, mooi kind, waarom trek je toch steeds verder zo gejaagd, net als de wind? Anouska, blijf laat paard en wagen staan. Anouska, laat ons samen het leven gaan. ze spelen op hun gitaren en de violen die klinken heel zacht. Dan danst Anouska bij lokkende snaren, dan danst zij tot midden in de nacht. Anouska. Anouska, mooi zigeunerkind. Waarom trek je toch steeds verder zo gejaagd, net als de wind? Anoeska, blijf bij me, laat paard en wagen staan. Anouska, laat ons samen door leven gaan. Anouska, zigeunerkind, waarom trek je toch steeds verder zo gejaagd, net als de wind?